Mariette Krol met het NOS Journaal. Vervoer. De laatste gesprekken tussen bonden en werkgevers zijn op niets uitgelopen. Ongeveer 80% van de chauffeurs is aangesloten bij een van de vakbonden. Dus waarschijnlijk rijden er weinig of geen bussen. En ook regionale treinen kunnen uitvallen. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijdt het stadsvervoer meestal wel. De chauffeurs eisen meer loonsverhoging en minder werkdruk... De FNV'ers staken voor onbepaalde tijd en de CNV-leden minstens tot vrijdag. In Marokko zijn de organisatoren van de demonstraties in het Rifgebied veroordeeld. De protestleider kreeg 20 jaar cel, anderen moeten 5 tot 15 jaar de gevangenis in. De RIF-protesten ontstonden in het najaar van 2016. Bewoners van de noordelijke regio vinden dat ze worden achtergesteld en eisen betere leefomstandigheden. De Marokkaanse politie pakte duizenden betogers op. Bij de Azoren is een jacht met 1400 kilo cocaïne aan boord onderschept. Er was ook een Nederlander aan boord. Die is opgepakt, net als een Brit en een Kroaat. De boot was onderweg van de Cariben naar Europa... en werd tijdens een gezamenlijke actie van de Britse en Portugese autoriteiten doorzocht. De provincie Groningen wil dat er een uitzondering komt op de opiumwet om Groningse boeren tegemoet te kopen die industriële hennep telen. Dat is andere hennep dan waar de softdruk van wordt gemaakt, maar toch moeten de boeren een groot deel van hun oogst weggooien, omdat volgens de opiumwet alleen de stengel en het zaad van hennep geoogst mogen worden. De provincie wil dat daar een eind aan komt. En de verdwaalde potvis die sinds maandag voor de kust van Den Helder was gezien is dood. Het dier was al ernstig verzwakt en is volgens de stichting SOS Dolfijn een natuurlijke dood gestorven.